Zo vrezen ze dat de druk op de IND en het COA zal toenemen... doordat de behandeling van asielaanvragen nog langer gaat duren. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het onverantwoord dat de ministerraad heeft ingestemd met de wetten. In de plannen van Faber staat onder andere dat mensen die vluchten voor oorlog tijdelijk asiel krijgen.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 Supermarktketen Lidl roept Duitse biefstuk terug die in Nederlandse filialen is verkocht. In het vlees is de listeria-bacterie gevonden. Die bacterie kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken... bij onder andere ouderen en mensen met een verzwakte afweer. In Nederland raken elk jaar 4 op de 1 miljoen mensen besmet met listeria.